5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het vermiste 16-jarige meisje Melissa uit het Twentse Borne is gevonden. Dat meldt de politie. Gisterochtend vertrok ze van het huis van haar moeder. En de politie sloeg dezelfde dag nog alarm... en sprak van een urgente en zorgelijke vermissing. De politie meldt nu dat ze weer terecht is... maar heeft niet bekendgemaakt waar ze is gevonden en in welke toestand. Het dodental in Mozambique na de orkaan Kenneth is opgelopen naar 38. De orkaan kwam donderdag aan land in het noorden van Mozambique. En nog steeds valt er veel regen en zijn er overstromingen. Daardoor wordt de zoektocht naar een veilig onderkomen... en eten voor veel mensen bemoeilijkt. De komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Zes weken geleden werd Mozambique ook al getroffen door een orkaan. Die had de naam Idai. Meer dan 600 mensen kwamen toen om. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet beschouwt het conflict tussen hem en Henk Otte als voorbij. En wat hem betreft is het vertrouwen weliswaar geschonden, maar kan Otte nu in de Eerste Kamer aan het herstel gaan werken. Volgens Baudet wil Otte nog steeds de Eerste Kamer in, ook al wordt hij geen fractievoorzitter. Paul Cliteur is nu voorlopig de eerste man in de beoogde Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie. Oud-politieman die geheime informatie lekte over de beveiliging van PVV-leider Wilders... heeft zeven maanden celstraf gekregen. Twee maanden meer dan het OM eiste. Varis K. deelde vertrouwelijke informatie met bekenden... onder meer over de woonplaats en de beveiliging van Wilders. De rechter zei eerder al dat de inmiddels ontslagen politieman... interessant wilde doen om indruk te maken op vrouwen. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking... en vooral in het oosten kans op motregen. Minimaal rond 8 graden. Morgen eerst grijs, maar later vanuit het zuidoosten wat zon. In het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 11 tot 17 graden. Woensdag droog en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de meivakantie staan er wat minder files dan anders. Maar een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag veroorzaakt wel veel vertraging. Er staat 17 kilometer file tussen knooppunt Hoek en Hoogmade. Vertraging is ruim een half uur. De linkerrijstrook is daar nog dicht voor opruimwerkzaamheden. Daardoor staat het ook vast op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Tussen Abenes en Rijnzaterwoude een kwartier vertraging. Verder is het wat drukker op de A9 van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en Heilo, 10 minuten op oponthoud. En op de N242 van Alkmaar naar het Middenmeer 5 minuten vertraging tussen de aansluiting met de A9 en omval.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 Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.